Gert Kluk met het NOS Journaal. Oud-president Wetbank Lazar verantwoordelijk was voor de bepaling van de waarde van ABN en Fortis in 2008. De commissie De Wit probeert er vandaag achter te komen hoe het kan dat de nationalisatie van de bank veel duurder is uitgepakt dan de bijna 17 miljard die er destijds voor is betaald. Er is onder meer discussie over een bedrag van 2 miljard dat als verlies in de boeken stond. Lazar heeft daar financiën niet voor gewaarschuwd en Wellink zei dat Lazar nu eenmaal de deskundige was. De vier grote steden treffen vanaf zondag maatregelen voor dak- en thuislozen. Vanwege de verwachte kou zijn er extra bedden beschikbaar, zodat de daklozen niet buiten hoeven te slapen. Daklozen die gebruik willen maken van de regeling kunnen zich melden bij de GGD. Die controleert dan of de mensen nergens anders naartoe kunnen. Volgens het KNMI gaat het vanaf zondag matig vriezen. Overdag blijft de temperatuur rond het vriespunt. Metrostation Amstelveense Weg in Amsterdam is ontruimd vanwege een gat in een gasleiding. Het gat ontstond tijdens graafwerkzaamheden. Nadat er een gaslucht was geroken werd het station ontruimd. Er rijden geen treinen, trams of metro's en het autoverkeer gaat wel gewoon door. De brandweer spuit water om te voorkomen dat het gas zich verspreidt. Justitie houdt rekening met de mogelijkheid dat de 14-jarige jongen die vorige week een meisje van 15 in Arnhem neerstak, dat heeft gedaan voor geld. Medescholieren en vrienden van het slachtoffer beweren op Twitter dat de 14-jarige verdachte voor 100 euro is ingehuurd door een 17-jarige inwoner van Rotterdam. Rotterdam Rotterdammer deed dat op aandringen van zijn vriendin, een meisje van 16 uit Arnhem. Zij zit vast, net als haar vriend en de jongen die heeft gestoken. Het neergestoken meisje overleed enkele dagen later na verwondingen. Ze is gisteren gecremeerd. Het weer volop zon, aan de kust een paar kleine buitjes die vanavond landinwaarts trekken. Het is vanmiddag 4 graden in het noordoosten tot 7 in de rest van het land. Morgen alleen ochtends in het zuidwesten regen, verder droog met wat zon en iets frisser. Vanaf zondag droog en koud. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk staat 3 kilometer.